Nicki Minaj heeft haar show in de Ziggo Dome van komende zondag gecanceld. Dat meldt de organisator van het concert Mojo. Minaj cancelt de boel omdat ze vorige week na haar optreden in Amsterdam werd opgepakt op Schiphol. Ze had tientallen jointjes bij zich. Volgens Nicki Minaj pikte de marechaussee haar eruit vanwege haar huidskleur. De marechaussee zegt dat daar niets van klopt. De burgemeester van Utrecht wil dat de voetbalhooligans die afgelopen weekend schade veroorzaakten dat zelf betalen. Tijdens en na de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles ging het mis bij stadion Gewaard. Meerdere agenten raakten gewond. De club heeft 30 stadionverboden opgelegd. Hoe duur de schade is weten we nog niet. En het is de perfecte tijd van het jaar om schapen te scheren. En daarom hebben ze er in Burgerbrug in Noord-Holland maar gelijk een marathon van gemaakt. 1500 schapen zijn in twee dagen tijd helemaal kaal geschoren. En ook studenten hielpen een handje mee aan die mega-operatie. Mijn taak is dan om hier te staan en de schapen te begeleiden de planken op, zodat ze naar de scheerders kunnen. Eigenlijk ervaring leert dat ze hier komen en denken, huh, wat moeten we doen? En dan zijn ze hier bezig en dan eigenlijk zijn de geluiden allemaal, oh dit is leuk, met elkaar, gezellig. Ook oh, schapen zijn eigenlijk best wel hele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 The Mavericks en Dance the Night Away hier bij de National Radio Show. waarin je nog in dit uur te goed hebt. Twee nummers van het Spotlight album. De Nashville Spiegelplaat komt nog voorbij. We hebben uiteraard nog de digitale brievenbus die straks voorbij komt. En we blikken terug nog ook in dit uur naar de uitreikingen van de ACM Awards. En die staan natuurlijk voor de Academy of Country Music Awards. Ze werden dit jaar op 16 mei uitgereikt. En de volgende artiesten die gingen naar huis met twee awards. Voor Entertainer of the Year en Female Artist of the Year. Dit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

In 1994 werd het geschreven en opgenomen door Alan Jackson. Maar dit was in de digitale brievenbus de versie van de Nederlandse Gert Postema, Living on Love. We gaan naar de Nashville Spiegelplaat. En daarvoor blikken we terug naar 1973 voor het origineel van Charlie Rich. En in 1996 maakte hij, je kan, je kan bijna zeggen, vriendin van de show. Want ze komt bijna, geloof ik, elke week wel voorbij. Dolly Parton er haar eigen versie van. Die gaat twee keer luisteren naar Behind Closed Doors. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Happy ah, baby makes me proud. Lord, don't you makes a scene by hanging all over. And when we get behind onwijs veel spiegelplaat. Texas Country of is het Western Swing? Ik vind dat in ieder geval dat sfeertje wel oproepen. Brady Honeycutt hoorde je en If No News is Good News. En over nieuws gesproken. De volgende artiesten wonnen bij de ACM Awards. Wonnen zij het mooie trofeetje voor Group of the Year. Ze lieten daarbij Flatland Calvary, Lady A, Little Big Town en Zac Brown achter zich. Dit is Old Dominion en Memory Lane. If I could buy a house on Memory Lane put my money down and I signed my name on that little corner lot where it don't ever rain. And we'd stay good as new, like a fresh corner paint. You'd be my. as usual, telling you you're beautiful. Oh, I'd be happily delusional. Think about those sunsets that blaze. without you. And I hope you believe that you can make it without me. I saw you standing on the edge of the crowd. I must have been lost, cause now I'm found. When people come together, 去。 raised dirt poor. So when strangers come in with their pockets of silver, it's hard to blame someone for just wanting more. But it's not like before. The trees came falling down, came crashing to the ground when green Van haar nieuwe album Mountain Lily hoorde je Donna Elise en The Trees Came Falling Down. Astrid! Ja. Astrid! Ja. Ja. Ah. E-mail. Ja, dankjewel Ronald. Inderdaad, via info.nashvilleradio.nl krijgen we elke week heel veel fijne muziek opgestuurd. En ik heb er weer eentje uitgeplukt uit al die inzendingen. We gaan daarvoor naar Australië voor de nieuwste single van Jack Toxic. Dit is My Radio. Listen in the dark, every word We'd learn them off by heart with our radios Playing everything we knew We were young and free Just trying to break through We were two kids growing up along life's highway We wanted to write our names in the sky said, You got the country. 1970 gingen we naartoe voor Donna Fargo en The Happiest Girl in the Whole USA. Ik heb nog twee nummers van het Spotlight album voor je klaarstaan. Deze keer won het album Higher van Chris Stapleton bij de ACM Awards. In de categorie Beste Album of the Year deze veelbegeerde award. Je hebt nog twee nummers te goed. Eerst Trust en daarna The Bottom. Dit is het Nashville Spotlight album. The way John through Chris Stapleton's album Higher stond deze keer als spotlight album centraal hier bij de National Radio Show. In verband met de ACM Awards, want dat album won namelijk in de categorie Album of the Year deze award. De volgende meneer won namelijk ook een award. Jawel, New Male Artist of the Year. Je hoorde hem al eerder een keer in onze show. Zijn naam is Nate Smith. Dit is You Shouldn't Have To. I know you can buy your own drinks. You can open your by yourself Out on that hardwood floor radio show, taking you back to your happy place. said it's over now, goodbye. I thought of things that I've been told and promises she made. I bought every word she sold and now I guess I paid. It was easy to believe her then, but now it's plain to see. Words don't mean the same to her as they do to me. color feel you're on Van het nieuwe album If There's a Will, There's a Way hoorde je Junior Sisk met een heel toepasselijke titel Nothing's Good About Goodbye. Want er is alweer een eind gekomen aan de show. Jawel, ik heb nog twee nummers voor je klaarstaan. Eerst Luke Combs die bij de ACM Awards deze keer naar huis ging met Single of the Year Award voor Fast Car. En daarna hoor je Buddy Miller en Does My Ring Burn Your Finger. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Joop, jij ook weer bedankt. En graag tot de volgende week. Bye bye.